Die op een school in Florida heeft banden met een wit nationalistisch Florida... heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire trainingen. Bij de schietpartij op de school kwamen 17 mensen om. Over het motief van de schutter is nog weinig duidelijk. Roda JC heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB... omdat een doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Willem II onterecht zou zijn afgekeurd. De videoscheidsrechter had Hens geconstateerd. Uiteindelijk won weer een tweede wedstrijd na strafschoppen. Roda eist dat de wedstrijd wordt overgespeeld vanaf de 83ste minuut... bij een 3-2 voorsprong voor Roda. Het weer nog, vannacht is er weinig bewolking. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Op lokale wegen kan het glad worden. Morgen overdag zijn er flinke perioden met zon. Het wordt dan ongeveer 7 graden.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 Eens even kijken, Songs for Smiler McKee van John Dalander. Dat is ehm, de allereerste cd in dit tweede uur. Light of Day heet de track van dit nieuwe album van, uh, van Johnny... En hij doet het helemaal in zijn eentje. Solo piano noemen ze dat in New muziekland. De tweede is van eh, Reach... Eh, even kijken op mijn scherm. Reaching Calm. Ehm, ja, een beetje een merkwaardige titel. Ik dacht eerst dat het de eh, het titel van het album was. Maar dat is niet zo, want dat is What the Years Have Left Behind. Nou, en dat gaat ook allemaal komen. En nog veel meer. En je kan het allemaal teruglezen op de website van peacefulradio.info. En ik wens je daarbij heel veel luisterplezier.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 De oppositie eist eerst een brief met een uitgebreidere toelichting... op de opvatting van het kabinet dat over de afschaffing van het referendum zelf... geen referendum kan worden gehouden. Het debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder. De stemming staat gepland voor volgende week donderdag. Hoogstwaarschijnlijk stemt de meerderheid voor afschaffing van het referendum... omdat de regeringspartijen dat hebben afgesproken. Een van de leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse Rifgebergte is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Het gaat om Nawal Benassa. Ze wordt door veel mensen gezien als de opvolger van de huidige protestleider, die in mei vorig jaar al werd opgepakt. In het noorden van Marokko waren vorig jaar felle demonstraties van mensen die vinden dat ze worden achtergesteld door de Marokkaanse regering. De laatste tijd is het relatief rustig. Op dit moment zitten in Casablanca nog ruim 50 demonstranten vast in afwachting van berichting. De 19-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op een school in Florida... heeft banden met een wit nationalistische groepering. De leider van de groep, Republic of Florida,